Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Elke dag vier uur lang op een andere plek. Dat heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. De VS kondigde de pauzes de afgelopen dag al aan, maar toen sprak Israël dat nog tegen. Nu lijken ze er toch te komen. De rustmomenten moeten inwoners van Noord-Gaza de kans geven om eten, drinken of medicijnen te halen of naar het zuiden te vluchten. Waar en wanneer de gevechtspauzes precies zijn, wordt volgens de Israëlische bron niet van tevoren bekendgemaakt om te voorkomen dat Hamas er militair van profiteert. Het aantal asielzoekers in Nederland lijkt dit jaar iets lager te zijn dan werd verwacht. In nieuwe prognoses rekent het kabinet op 45.000 tot maximaal 68.000 asielzoekers. In het voorjaar was de hoogste prognose nog 76.000. De nieuwe cijfers worden vanochtend gepresenteerd in de ministerraad. Hoewel ze wat gunstiger uitpakken, blijven de opvanglocaties overvol zitten. Ruim een kwart van de plekken wordt bezet door statushouders... die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar een woning. In Portugal komen vervroegde verkiezingen na het aftreden van premier Costa eerder deze week. Hij stapte op omdat hij verwikkeld is in een corruptieschandaal. De president heeft bekendgemaakt dat de nieuwe verkiezingen worden gehouden in maart volgend jaar, ruim twee jaar na de vorige parlementsverkiezingen in Portugal. De afgetreden premier Costa wordt ervan verdacht dat hij illegale deals heeft gesloten over de productie van waterstof en de winning van lithium. Bij het schandaal zijn ook andere hoge functionarissen betrokken... onder wie een oud-minister en een burgemeester. Costa zegt dat hij onschuldig is. Het weer. Vannacht in het westen nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 4 tot 7 graden.